2009. De Europese vliegtuigbouwer kreeg vorig jaar voor het derde jaar op rij meer orders dan de Amerikaanse concurrent Boeing. In totaal werden 574 vliegtuigen gebouwd tegen een waarde van ongeveer 74 miljard dollar. Volgens Airbus kwamen er vorig jaar vooral veel bestellingen uit Aziatische landen.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 Daarna komt hij met de namen naar buiten. De oud-bankier leidde een vestiging van een Zwitserse bank op de Cayman-eilanden. Hij moet woensdag in Zwitserland voor de rechter komen... omdat hij een paar jaar geleden al een keer het bankgeheim schond... door Wikileaks gegevens te sturen. Het herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft anderhalf miljoen euro subsidie gekregen... om het huis van de kampcommandant te renoveren... Met noodreparaties moet houtrot en lekkages aan het dak van het huis worden tegengegaan. Uiteindelijk krijgt het gebouwtje een glazen overkapping. Het huis wordt niet toegankelijk voor bezoekers. Het commandantshuisje is het enige gebouw dat is overgebleven van kamp Westerbork. Minister Donner probeert nog voor 1 juli de huurwet te wijzigen om het zogenoemde scheefwonen aan te pakken. Van scheefwonen is sprake als het inkomen van iemand te hoog is voor de huur van zijn of haar sociale huurwoning. Door de huur met 5% extra te verhogen bovenop de inflatie... wil Donner de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Minister Donner is de verantwoordelijke bewindsman voor de sector... omdat volkshuisvesting in het nieuwe kabinet onder Binnenlandse Zaken valt.